Clemens Peters met het NOS Journaal. De Belgische wielrenner Greg van Avermaat is olympisch kampioen geworden op de weg. Hij versloeg in Rio in de sprint zijn medevluchters Jacob Voegelsang en Rafal Majka. Een groep van vijf renners kwam 20 seconden later over de finish. De Nederlanders kwamen er niet aan te pas in Rio. Bauke Mollema werd 17e, Steven Kruiswijk 39e. Wout Poels en Tom Dumoulin stapten voortijdig af en finishten dus helemaal niet. De Belgische premier Michel noemt de aanval op twee politieagenten in Charleroi waarschijnlijk een terreurdaad. De dader riep Allahu Akbar toen hij met een hakmes twee agenten te lijf ging bij een politiebureau. Een van de agenten raakte ernstig gewond aan haar gezicht. De politie schoot de dader neer, hij overleed later aan zijn verwondingen. Bij een luchtaanval op een ziekenhuis in het noordwesten van Syrië zijn tien mensen om het leven gekomen, zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het ziekenhuis ligt in een gebied dat in handen is van de rebellen. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de luchtaanval. In het gebied zijn zowel Russische vliegtuigen als vliegtuigen van de Syrische regering actief. Landskampioen PSV is het nieuwe seizoen met een overwinning begonnen. In Utrecht werd de plaatselijke FC met 2-1 verslagen. Pereiro maakte de winnende treffer. ADO Den Haag versloeg Go Ahead Eagles in Den Haag met 3-0. Twee van de doelpunten werden gescoord door Mike Havenaar. En Excelsior won in Enschede van FC Twente met 2-1. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrij helder. Morgen wordt het rond 23 graden in het binnenland met eerst zon.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 Uh -huh. What's your name, bartender? Do it. <laughs> you know. Just like that. Just like that. Just the way I Watching you. What's your name, Girl, I'm watching you. House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Walk that walk. Do it.